ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De teller van de crowdfundingsactie voor de Belgische YouTuber ACID blijft maar oplopen. In een dagtijd is er meer dan 130.000 euro opgehaald. ACID moet een schadevergoeding van 20.000 euro betalen aan leden van studentenvereniging Reuzegom... omdat hij hun namen de wereld inslingerde in de zaak Sandadia. Die jongen overleed tijdens een ontgroening en ACID vond de uitgedeelde straffen te laag... De crowdfunding is door hem zelf opgezet en de opbrengst wordt overgemaakt naar de stichting Sandadia. Een politieagent die in Rotterdam op een wegrijdende auto schoot... moet daarvoor voor de rechter komen. Het Openbaar Ministerie verdenkt de agenten van poging tot doodslag of zware mishandeling. Tijdens onderzoek naar explosies in Rotterdam... werd de wagen in de wijk Feyenoord aan de kant gezet voor controle. De bestuurder leek naar een wapen te grijpen en ging er vandoor. En de agenten schoot daarbij vijf keer. Maar volgens de OM mocht dat in dit geval niet. De loting van de Conference League zit erop. Ajax moet de volgende ronde tegen het Engelse Aston Villa. Gisteren won Ajax van Boedeuk Glimt met 2-1, waardoor ze bij de laatste 16 van het toernooi zitten. Sportverslaggever Jan Roelofs vertelt over de kansen van Ajax. Nou ja, Ajax zit, eh, ondanks het feit dat ze zich gisteravond dus met heel veel geluk wisten te plaatsen voor de achtste finale in de Conference League, toch wel in een mindere fase. Hè. Ook tegen Boedeuk Glimt, die ploeg uit Noorwegen, was de ploeg van John van Schip zoekende, leed Ajax veel balverlies. En dus is dan een goede ploeg als Aston Villa uit de Premier League een, een loodzware loting. Ja, er worden twee wedstrijden gespeeld. De eerste wedstrijd is op 7 maart in de Johan Cruijff Arena. En dan nog, deze man staat deze zomer in de Ziggo Dome. Ja, je kent hem vast, Justin Timberlake. De zanger deelde een maand geleden mee dat hij dit jaar op wereldtournee gaat. De Forget Tomorrow World Tour. Hij geeft in totaal 13 shows in 8 Europese landen. En hij slaat ons landje daarbij dus niet over. Het concert is op 15 augustus in Amsterdam. En de kaartverkoop begint op 1 maart. Heb ik nog het weer voor je.